Shell zal de olie de kust niet bereiken omdat die op natuurlijke wijze oplost. Konvooien en voedselkampen beschermen door speciale troepen. De hoofdstad Mogadishu is volgens de regering nog steeds niet veilig voor konvooien. De terreurorganisatie Al-Shabaab heeft zich teruggetrokken, maar er worden nog steeds rebellen gezien. Steeds meer Somaliërs trekken naar de hoofdstad in de hoop dat daar wel voedsel is. De politiechef van Manchester is boos over de benoeming van een Amerikaanse adviseur vanwege de rellen. De Amerikaanse autopolitiecommissaris moet nieuwe ongeregeldheden helpen voorkomen. Ook ontwikkelt hij strategieën tegen straatbendes. De politiechef van Manchester noemt de benoeming van iemand die 5000 mijl verderop woont een klap in het gezicht van de Engelse politie. In de eredivisie heeft Feyenoord de koppositie ingenomen door ook de tweede wedstrijd van het seizoen te winnen. In de Kuip werd het 3-0 tegen Roda. Voor de wedstrijd was er een protest van ruim 1000 Feyenoord supporters die eisen dat het bestuur opstapt vanwege wanbeleid. Ook Twente is nog zonder puntverlies. Thuis werd AZ met 2-0 verslagen. Vitesse won met 4-0 van VVV en PSV kwam met de hakken over de sloot door met 1-0 van RKC te winnen. Het weer, vannacht bewolkt en veel regen, morgenochtend opklaringen, smiddags bewolkt, een enkele bui, maar ook wat zon, bij een graad of 20.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 Ook hebben de drie leiders gesproken over hoe ze om moeten gaan met het Syrische regime. Tot dusver heeft het Witte Huis Assad niet expliciet opgeroepen om op te stappen. De VS wil dat landen in de omgeving van Syrië meer druk uitoefenen op Assad. In de havenstad Latakia jaar zijn twee mensen om het leven gekomen, melden mensenrechtenorganisaties. De hele dag is er in de stad gevochten en daarbij heeft het leger tanks ingezet. Veel inwoners zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. Greenpeace is bezorgd over een olielekkage op de Noordzee. Onder een platform van Shell is olie gelekt op 180 kilometer voor de kust van Aberdeen in